Welkom terug tot de volgende sessie. And what we've covered so far is introducing the bride to her bridegroom. Wat we tot nu toe besproken hebben is het klaarmaken van de bruid voor de bruidegom. And in this session uh, we're going to go over the journey of the bride. En deze uh, studie gaat over de reis van de and, bruid. And it's in the completion of the journey that the bridegroom delights over his bride. En pas als de reis van de bruid voltooid is, kan de bruidegom zich over zijn bruid verheugen. So uh, first we're going to um, begin by understanding that the entire reason for creating the heavens and the earth. En eerst moeten we begrijpen dat de uh, uiteindelijke reden waarom de hemel en de aarde geschapen zijn. Was for the Messiah who would have a bride who would dwell with her. Zodat de Messias een bruid zou kunnen hebben die eh, bij hem zou wonen. Now, I'm going to share with you a quote from the book Sound the Great Shofar. En ik ga een citaat met u eh, aanhalen uit het eh, boek. And this is written by Rabbi Menachem Schneerson. En het boek is geschreven door Rabbi Menachem, Menachem Schneerson. And he um, was the leader of the ultra-orthodox sect called the Chabad. En hij is de leider geweest van de ultra-orthodoxe secte die de Chabad werd genoemd. So he writes on page 13 of his book. En op pagina 30 van zijn boek, 13 van zijn boek schrijft hij. Our rabbis point to Messiah and the redemption, that is the messianic era. En uh, wordt verwezen naar de Messias en de verlossing, dat is zeg maar de Messiaanse tijd. As the ultimate purpose for the creation of the world. Als het uiteindelijke doel voor de schepping van de wereld. God created the world in order that he would have a dwelling place among mortals. En eh, God heeft de wereld geschapen opdat hij een woonplaats zou kunnen hebben waar hij onder mensen kon wonen. And this goal will be realized in the era of the redemption, of the messianic era. En dit uh, zal dan uiteindelijk plaatsvinden in het Messiaanse tijdperk. So in the Talmud in Sanhedrin 96b. Dus in de Talmud in Sanhedrin, Sanhedrin 69b. The rabbis teach that the world was created solely for the Messiah. Staat uh, dat de wereld enkel en alleen is geschapen voor de Messias. And so this is exactly what Paul said in Colossians in chapter 1 in verse 16. En dit is precies ook wat er staat in Colossense 1 vers 16. And the last part of the verse it says all things were created by him and for him. In het laatste deel van het vers staat alle dingen zijn door hem en tot hem geschapen. So the rabbi said the world was created solely for the Messiah. Dus de rabbi heeft ook gezegd de wereld is enkel en alleen voor de Messias geschapen. Now we're going to uh, we're going to now look at the first word of the Bible. Kijken nu naar het allereerste woord in de Bijbel. And we're going to see God's plan laid out in the first word of the Bible. En dan zien we dat Gods plan al besloten ligt in het allereerste woord. And that word is found here, Bereshit. En het woord staat hier, Bereshit. It's translated as in the beginning. Het wordt vaak vertaald als in den beginnen. Now if you would look at this in a Torah scroll. En als je dit nu zou gaan bestuderen in een Torah school. The first letter, which is the bet, is enlarged. En de eerste letter, dat is de letter bet, die staat vergroot. So because it's enlarged, it's irregular compared to the other letters. Dus omdat die groter is, is die anders dan de andere. Now, um, God did this so that his people would ask why. En God heeft dat zo laten gebeuren, opdat de mensen zich zouden afvragen, waarom is dat? So bet in Hebrew means a house. En bet betekent in het Hebreeuws huis. So the first letter of the Bible is telling us that the reason for the creation of the heavens and the earth is the creator wanted a house. Dus eigenlijk zegt de eerste letter van de Bijbel dat de hele reden voor de schepping is dat er een huis zou komen. A house to dwell in. Een huis om in te wonen. So this was foreshadowed by the tabernacle. En dat was de tabernakel, al een voorafschaduwing van. Then the temple. Daarna volgde de tempel. Then the messianic era. En dan het messiaanse tijdperk. But the real reason. The new heavens and the new earth. Maar en ook de ware reden voor de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Now, uh, if you take the first two letters of Breshit. Als je de eerste twee letters van Bereshit pakt, which is the bet and the resh, zijn de bet en de resh, you have the word bar. Dan krijg je het woord bar. Which is the Aramaic word for son. Dat is het Aramese woord voor zoon. So, um, God the Father wanted to build a house for his son. Dus God de Vader wilde een huis bouwen voor zijn zoon. Now, if you take the first two letters of Breshit, als je de eerste twee letters van Breshit neemt, which is the bet and the resh, de bet en de resh, and the last two letters of Breshit, en de laatste twee, which is yod and tav, dat is dat zijn letters yod en tav, and you put them together, you have the Hebrew word brit. En als je die twee en die twee bij elkaar zet, krijg je het Hebreeuwse woord brit, which means covenant. Dat betekent verbond. Now, if you separate the first letter of Breshit, als je de eerste letter weer van Breshit afhaalt, which is the letter bet from the rest of the word, letter bet halen we af van de rest van het woord. What you have left is the word Reshit. Dan houd je over het woord Reshit. And Reshit in Hebrew means the first or the beginning. En Reshit in het Hebreeuws betekent het begin. It is translated in our Bibles as first fruit as well. En in onze Bijbel wordt het ook vertaald als eerste vrucht. Now, grammatically, the bet by itself can mean for or like. En uh, eh, Voor For or like. Okay. En eh, de letter bet betekent op, als die op zichzelf staat, voor of zoals. So in the Midrash Rabbah, um, Rashi, who is a Middle East Jewish commentator. Dus in uh, Middle Ages, Jewish commentator. Er is een uh, Joodse bijbelcommentator, Rashid, uit de middeleeuwen, die schrijft in eh, zijn boek Midrash Rabbah. He, he, renders this for beginning, or it would make sense in English saying for the sake of the beginning. Die vertaalde dit eigenlijk als voor het begin of omwille van het begin. So what we are uh, now going to see is the unity of creation. nu kijken we naar de eenheid van de schepping. And the first thing we want to see is that the Torah is called wisdom. En het eerste wat we dan ontdekken is dat de Torah wordt wijsheid genoemd. Proverbs chapter 2 verse 1. Spreuken 2 vers 1. My son, if you will receive my words and hide my commandments with you. Mijn zoon, indien gij mijn woorden aanneemt en mijn uh, is het een bewerkt, geboden bij bewaard. So the subject is my words or my commandments. Dus het onderwerp is mijn geboden, mijn woorden. So that you incline your ear to wisdom. Zodat uw oor de wijsheid opmerkt. So wisdom is my words or my commandments. Dus wijsheid hoort, komt voort uit die woorden, die geboden. In Proverbs chapter 3 verse 1, the Torah is called my commandments. In uh, hoofdstuk 3 vers 1 wordt ook de Torah mijn geboden genoemd. My son, forget not my Torah, but let your heart keep my commandments. Mijn zoon, vergeet mijn onderwijzing, mijn Torah niet, en uw hart bewaren mijn geboden. So, referring to the Torah or the commandments, it says in verse 13. Dus ook weer uh, over de Torah of de geboden wordt gezegd in vers 13. Happy is the man that finds wisdom. zalig de mens die wijsheid vindt. So the conclusion of the matter is the Torah is called wisdom. Dus de conclusie die we kunnen trekken is dat de Torah is wijsheid. In Proverbs chapter 3 verse 19 it says wisdom created the world. En in Spreuken 3 vers 19 staat dat door wijsheid is de aarde gegrond. Yahweh by wisdom has founded the earth. By understanding he has established the heavens. Dat Yahweh heeft door wijsheid de aarde gegrond, door verstand de hemelen vastgesteld. Since the Torah is called wisdom, de Torah wordt wijsheid genoemd. And wisdom created the heavens and the earth. En die wijsheid heeft de hemel en de aarde gemaakt. The rabbis say it this way. De rabbi heeft het als volgt gezegd. That the God of Israel looked into the Torah and by looking into the Torah he created the world. Hij heeft gezegd dat uh, Yahweh ja, yeah. God, the God ja, of Israel Jaweh, into in, the world, looked in the Torah. Keek in de Torah en van daaruit, uit die Torah, heeft hij de wereld geschapen. Now, in 1 Corinthians chapter 1 verse 24. 1 Korinthe 1 vers 24. Yeshua is called wisdom. Wordt Yeshua wijsheid genoemd. It says, but unto them which are called, both Jews and Greeks, Messiah, the power of God, and the wisdom of God. Maar voor hen die geroepen zijn, Joden zowel als Grieken, prediken wij Christus, de kracht Gods en de wijsheid Gods. So, wisdom created the world. Dus door wijsheid is de wereld geschapen. And Yeshua is the wisdom of God. En Yeshua is de wijsheid van God. So Yeshua created the heavens and the earth. Dus Yeshua heeft de hemel en aarde geschapen. So Torah or wisdom, which is a reference to Yeshua, created the world. Dus Torah of wijsheid, wat we verwijst naar Yeshua, heeft de wereld geschapen. Now, the Torah existed before the creation of the world. De Torah bestond al voordat de wereld werd geschapen. How? Waar? Because the Torah is the teaching or the instruction of God. Want de Torah is de onderwijzing van God. The Torah is God's word. De Torah is Gods woord. Since the God of Israel has always existed. En de God van Israël heeft altijd bestaan. His word has always existed. Daarom heeft zijn woord ook altijd bestaan. So the Torah existed for the creation of the world as we can see in Proverbs 8, 22 and 23. De Torah bestond voor de schepping der wereld zoals we kunnen zien in Spreuken 3 vers 23. And in, in the book of Proverbs it's wisdom, it's in the book of Proverbs it is wisdom that is speaking. En in het boek eh, Spreuken zien we dat het ook de wijsheid is die daar spreekt. And in Proverbs the Torah is personified as wisdom. En de Torah wordt daar voorgesteld als de wijsheid. So it says, Yahweh possessed me, that is wisdom, in the beginning of his way before his works of old. Uh, Yahweh die heeft, uh, was al in zijn bezit in uh, het begin voor zijn werken die hij gedaan heeft. Verse 23, I was set up from everlasting. Ik ben geworden van eeuwigheid uit. What was set up from everlasting? Wat is van eeuwigheid aan geformeerd? Wisdom. De wijsheid. And Yeshua is the wisdom of God. En Yeshua is de wijsheid van God. So Yeshua existed before the creation of the heavens and the earth. Dus Yeshua bestond voor de eh, schepping van hemel en aarde. And the Torah existed before the creation of the heavens. En de Torah bestond voor de schepping van hemel en aarde. So now we're going to see that the the world was created for the sake of the beginning. En zullen we nu zien dat de wereld is geschapen omwille van het begin. So who is the beginning? En wie is dan het begin? Well, Israel is the beginning. Israël is het begin. And the Hebrew word is reshit. Het Hebreeuwse woord reshit. Which in Jeremiah chapter 2 verse 3 is translated as first fruits die Jeremia 2 vers 3 vertaald is als eersteling. So it says Israel was holiness unto the Lord in the reshit, the first fruit or the beginning of his increase. Israël wordt daar genoemd door de here geheiligd, de eersteling zijn er opbrengst. So Israel is the reshit. Dus Israël is de reshit. But we just read from Proverbs 8:22 that the Torah is called reshit. Maar we lazen het in Spreuken 8 vers 22 dat de Torah het begin wordt genoemd. Because it says in Proverbs 8:22, Yahweh possessed me, that is wisdom, in the beginning or Reshit. Want er staat in Spreuken 8 vers 22, de Heere heeft mij tot aanzien geroepen als het begin van zijn wegen, voor zijn werken van ouds af. So the Torah is called Reshit. De Torah wordt Reshit genoemd. Now, what I'm showing you from the first word of the Bible and the insight into it. Waarom ik u laat zien het allereerste woord van de Bijbel en wat daarin allemaal besloten ligt. Is what Yeshua explained to his disciples. Dat is namelijk ook hetgene wat Yeshua aan zijn discipelen and heeft that's onderwezen. What, that's what John is explaining in John chapter 1 verses 1 and 2. En dat legt Johannes ook uit in Johannes 1 vers 1 en 2. In the beginning which is Breshit. In den beginnen, dat is hetzelfde, Breshit. But what John's really explaining to you is the understanding of the Reshit, or the beginning. Maar wat Johannes daar doet in hoofdstuk 1, is dat hij uitlegt wat dat Reshit is. And he's showing you that Yeshua is the Reshit. Hij toont aan dat Yeshua de Reshit is. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. In den beginne was het woord, en het woord was bij God, en het woord was God. Now, in order for this to make sense in English, you say the same was in the beginning with God. En um, als, als dat kloppend gemaakt moet worden, is dit was in den beginnen bij God. But the way this would be said in Hebrew is the same was reshit with God. Maar in het Hebreeuws zou het klinken, dit was reshit bij God. So by looking at the first word of the Bible, we have the following understanding. Dus als we kijken naar het allereerste woord in de Bijbel, komen we tot het volgende. Yahweh, that would be Yahweh the Father. Eh, Yahweh, de Vader, wanted to build a house wilde een huis bouwen for his son voor zijn zoon by making a covenant door een verbond te sluiten with or for the sake of the beginning. met, om te willen, van het begin. So, who have we seen scripturally is called the beginning? Dus wie hebben we net in de schrift gezien, wordt het begin genoemd? Israel, Torah, and the Messiah are all defined as being the beginning or the Reshit. Israël, Torah en de Messias worden alle drie het begin, Reshit, genoemd. So Israel, Torah and the Messiah are achad, they're one, they're all Reshit. Dus Israël, uh, Torah en uh, Messias zijn alle drie één. So the covenant is made between the beginning, or dus with the beginning. Dus het verbond is gesloten met het begin. So the purpose of creation is that Israel, Torah and the Messiah would be in covenant with de, each other. Het doel van de schepping is dus eigenlijk dat Israël, de Torah en de Messias in verbond met elkaar zouden zijn. And that's because Israel, Torah and the Messiah are echad or one. En dat is omdat Israël, Torah en de Messias één zijn, echad. And Now, the name of the family of the Messiah or the bride of the Messiah is the house of Jacob. de naam van de bruid van de Messias is het huis Jacobs. So Messiah, Torah and his bride or his people, the house of Jacob are echad. Dus uh, Messias, Torah en het huis Israëls, um, het huis van Jacob zijn één. But in the new covenant we have those who believe that Yeshua is the Messiah. Maar in het nieuwe verbond zijn ook die mensen die geloven dat Yeshua de Messias is. These are the saved or the redeemed house of Jacob dat zij is het, de verlosten uit het huis van Jacob. Because the new covenant was only made with the house of Israel, the northern kingdom, and the house of Judah, the southern kingdom. The new covenant? The new covenant. Ja, het nieuwe verbond is alleen gesloten met het noordelijke en het zuidelijke deel van het huis van Israël. So Messiah, Torah, and the saved, or the redeemed house of Jacob are one. Dus Torah, Messias en het huis van Israël zijn één. Now the Torah is the will of Yahweh. De Torah is ook de wil van Yahweh. Psalm chapter 40 verse 8. I delight to do your will, O my Elohim. Your Torah is within my heart. Uh, Psalm 40 vers 8. Ik heb vers 9. Ik heb lust om uw wil te doen, mijn God. Uw wet is in mijn binnenste. So, if you want to know the will of Yahweh for your life, he wants you to follow the Torah. Dus als u de wil van Yahweh voor uw leven wilt kennen, Wilt hij, wil hij dat u de Torah volgt. Now the will of Yahweh is to be done in the earth. En de wil van Yahweh moet geschieden op de aarde. So the disciples asked Yeshua, teach us how to pray. En de discipelen vroegen aan Yeshua, leer ons hoe wij moeten bidden. And he said in Matthew 6:9, pray this way. En hij zei in Matthäus 6 vers 9, bid dan als volgt. Verse 10. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. En Matthäus 6 vers 10 bidt dan, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo op de aarde. So pray that his kingdom comes. Bidden dat zijn koninkrijk zal komen. Now Yeshua said that the kingdom of God is within us. Yeshua zei ook dat het koninkrijk van God binnenin ons is. So when we do the will of God and follow his Torah, then Yeshua's kingdom has come to our lives. Als wij de wil van God doen en de Torah volgen, dan komt het koninkrijk van Yeshua in ons. But the kingdom also refers to the messianic era. Maar het koninkrijk heeft ook betrekking op het messiaanse tijdperk. So pray that the kingdom comes. Bidden dat het koninkrijk zal komen. Pray that my people follow my Torah bidden dat mijn volk mijn Torah zal volgen. And pray that his kingdom comes, that is the messianic era. En bidden dat zijn koninkrijk zal komen, het messiaanse tijdvak. And when it comes, my um, my will will be done on earth even as my will is done in heaven. En als dat gekomen is, dan zal uh, zijn wil geschieden op de aarde zoals dat ook al gebeurt in de hemel. So the people in heaven follow the Torah. Dus de mensen in de hemel volgen de Torah. Now we're going to see a picture of the purpose of creation. Nu zullen we zien een voorstelling van het, de doelstelling van de schepping. The purpose of creation is the will of Yahweh being done on the earth. Doel van de schepping is dat de wil van Yahweh op aarde gedaan zal worden. So the Torah existed before the creation of the earth. De Torah bestond al voor de schepping der wereld. Now the world was created so that the Torah could be done in the earth. Toen is de wereld geschapen opdat de wil van Yahweh, de Torah, gedaan zou kunnen worden op aarde. And the people who are to keep the Torah is the nation of Israel. En het volk wat de Torah moest houden is het volk Israël who's going to be in covenant with the Messiah of whom the world was created for. En eh, die zouden in verbond moeten staan met de Messias door wie de wereld geschapen is. So if that was the purpose of creation, then the completion of creation wasn't done until the covenant was made at Mount Sinai. Dus als dat inderdaad het doel is van de wereld, dan is dat niet tot, uh, pas tot werkelijkheid gekomen bij uh, het sluiten van het verbond op de berg Sinai. But we have this saying in Hebrew thought, here now but not yet. En we kennen het gezegde in het uh, in de Hebreeuwse denken, hier al wel, maar nog niet. So the events at Mount Sinai completed the purpose of creation. Dus de gebeurtenissen op de berg Sinai waren voltooiing van het doel van de schepping. But not completely. Maar nog niet helemaal. When we have the messianic era, that's going to complete the purpose of creation. Als het messiaanse tijdperk komt, dan is het doel van de schepping pas echt voltooid. But not completely. Maar nog niet helemaal. The real completion of creation is when we have the new heavens and the new earth echte doelstelling, voltooiing van het doel met de schepping is als we de nieuwe hemel en de nieuwe aarde hebben. Dat de Messias een bruid zal hebben met wie hij voor eeuwig samenwoont en die zijn Torah volgt. So at Mount Sinai there was a wedding. Dus op de berg Sion vond een huwelijksvoltrekking plaats. Now there are two main stages to a biblical marriage. En een Bijbels huwelijk kent twee fasen. The first is betrothal, where you're legally married to your spouse, but you do not physically dwell with your spouse. De eerste is het wettelijk huwelijk, waarbij de huwelijksgeloften worden gedaan, maar dat is alleen nog maar voor de wet. Je woont nog niet bij elkaar. So the betrothal took place at Mount Sinai. Dus het uh, wettelijk huwelijk vond plaats op Berg Sinai. But the second stage of the marriage is when you physically dwell with your spouse. De tweede fase van het huwelijk is dat je bij elkaar gaat samenwonen. So the fulfillment of that is the messianic era. En dat wordt pas vervuld in het messiaanse tijd. When Messiah will be dwelling with his bride during the messianic era. Als de Messias zal samenwonen met zijn bruid in de messiaanse tijd. And, and ruling and reigning with her. En samen met haar zal regeren. But the ultimate fulfillment of dwelling with her is the new heavens and the new earth. The maar het eindelijke doel om met haar samen te wonen is in de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Now, if there was a wedding or a marriage that took place at Mount Sinai, there needed to be a marriage proposal. Dus als er nou inderdaad een huwelijk heeft plaatsgevonden op de berg Sinai, dan moet er daarvoor ook een huwelijksaanzoek zijn geweest. So the marriage proposal is made in Exodus 19 verse 3 with the house of Jacob. Maar het huwelijksaanzoek is gedaan in Exodus 19 vers 3 aan het huis van Jacob. And verse 5 is the marriage offer. En het eh, huwelijksaanbod staat dan in vers 5. Which says if you will obey my voice and keep my covenant staat indien gij aandachtig naar mij luistert en mijn verbond bewaart. Dat means follow his Torah. Dus de Torah volgt. And then it says in verse 6, you will be a kingdom of priests. Dan staat er in vers 6, gij zult een koninkrijk van priesters zijn. Messiah wanted his bride to be a kingdom of priests. De Messias wilde dat zijn bruid een koninkrijk van priesters zou zijn. Did she accept the offer? Heeft ze dat aanbod aanvaard? Yes, it's found in Exodus 19 verse 8. Ja, dat staat in Exodus 19 vers 8. Where it says all the people answered together and said all that Yahweh has spoken we will do. En het gehele volk antwoordde eenparig alles wat de Heer gesproken heeft dat zullen wij doen. Now the Torah is seen as the ketubah or the marriage contract between the bride and the bridegroom. En de Torah is gezien als de ketubah, het huwelijkscontract tussen de bruid en de bruidegom. It states the terms and the conditions of the marriage. Daarin staan de voorwaarden van het huwelijk. So there's going to be blessings for obedience and curses for disobedience. Er staan dus in de zegeningen bij gehoorzaamheid en de vervloekingen bij ongehoorzaamheid. And this uh, this is outlined in Deuteronomy in chapter 28. Dit staat uitvoerig beschreven in Deuteronomium hoofdstuk 28. Where it says in the first two verses, if you will obey my Torah, then all these blessings will come upon you. De eerste twee versen, indien gij dan aandachtig luistert naar de stem van de Heer en al zijn geboden naastig onderhoudt. But it says in verse 15, if you disobey my Torah, all these curses will come upon you. Maar in vers 15 staat, indien gij niet luistert en niet al zijn geboden inzettingen naastig onderhoudt, Now, it, in a biblical marriage, you're going to have two witnesses. Bij een bijbels huwelijk moeten twee getuigen aanwezig zijn. They're, they're going to be called the friends of the bridegroom. Zijn de vrienden van de bruidegom. So the two witnesses in the Bible are Moses and Elijah. Twee getuigen in de Bijbel zijn Mozes en Elia. And so it was Moses who escorted the bride to Mount Sinai to exchange marriage vows with her bridegroom. Dus het was Moses die de bruid, van Israël, bracht bij de berg Sinai om daar de huwelijksgelofte te doen. So Exodus chapter 19 verse 17 and Moses brought forth the people out of the camp to meet with God and they stood at the nether part of the mount. Dus Exodus 19 vers 17 toen leidde Mozes het volk uit de legerplaats God tegemoet en zij stelde zich op onderaan de berg. The word nether in Hebrew is takti. It means at the lowest part or at the base of the mountain. Het Hebreeuwse woord uh, onderaan is taktit. Betekent het allerlaagste punt. So the imagery is Mount Sinai is likened to a wedding canopy or a hoopah in Hebrew. Dus uh, de berg Sinai is eigenlijk een soort uh, eh, huwelijkscanopé, een hoepah. And the bride and the groom stand underneath the wedding canopy to exchange vows. En die bruid en bruidegom staan dan onder die huwelijksboog om hun gelofte uit te wisselen. So the um, second witness is Elijah. De tweede getuige is Elia. And it's Elijah's um, purpose or task to prepare the bride of Messiah for his coming for his second coming. En de taak van Elia is om de bruid voor te bereiden voor de tweede komst van de Messias. So it says in Malachi chapter 4 verse 4, which is different in your Bible. En it says, "Remember the Torah of Moses, my servant." Malachi 4 vers 4, het staat: Gedenk dan de Torah, de wet van uw knecht Mozes. And it says in the next verse, "Behold, I send you Elijah the prophet." Dan staat er in het volgende vers, zie, ik zend u de profeet Elia. So, it is Elijah's ministry in the end of days to proclaim, to remember the Torah of Moses, so Elijah can escort the bride to meet the bridegroom. Dus de rol van Elia is om juist om in het einde van de tijd de bruid tot gehoorzaamheid te brengen, zodat ze de bruidegom kan ontmoeten. And to prepare the bride for the wedding. Haar ah, voor te bereiden voor het huwelijk. So Yahweh requires his bride to be sanctified before he marries her. Yahweh eist dat zijn bruid gerechtvaardigd en geheiligd wordt voordat hij haar kan huwen. So it says in Exodus 19 verse 10, Yahweh said to Moses. Staat in Exodus 19 vers 10, Yahweh sprak tot Mozes. Go unto the people and sanctify them today and tomorrow and let them wash their clothes. Ga tot het volk, heilig en heden en morgen en laten zij hun klederen wassen. So if you wash your clothes, your clothes become clean. Dus als je je klederen wast, dan worden ze schoon. And so he wanted his bride to have clean clothes. Hij wilde dat zijn bruid schone klederen had. So washing your clothes spiritually means living a clean or a holy life. En geestelijk gezien betekent je klederen wassen dat je een heilig leven leidt. And by washing their clothes, they're sanctified. En doordat hun klederen gewassen zijn, zijn ze geheiligd. So in John 17, 17, Yeshua said, sanctify them through your truth. Your word is truth. En Johannes 17, vers 17 zegt Jezus, heilig hen door uw waarheid. Uw woord is de waarheid. So we sanctify or wash our clothes um, by the truth of God. Dus we wassen onze kleren en heiligen ons door middel van het woord van God. And what is this truth? Psalm 119 verse 142. En wat is die waarheid? Psalm um, ehm, 119 vers 142. Thy righteousness is an everlasting righteousness and your Torah is the truth. Uw rechtvaardigheid is voor eeuwig en eh, uw wet is de waarheid. So the preparation of the bride for her marriage is she must return to the Torah and that's what makes her clean. Dus de voorbereiding die de bruid moet uh, ondergaan is dat ze terug moet gaan naar de Torah en dat wast haar schoon. And so the bride had to make herself ready in Exodus chapter 19 by eh, washing her clothes. Uh, in Exodus 19 moest de bruid zich voorbereiden door haar klederen te wassen. In Revelation 19 verse 7 it says the marriage of the lamb is come. In Openbaringen 19 vers 7 staat zie de bruiloft des lams is gekomen. And his wife has made herself ready. En zijn vrouw heeft zich gereed gemaakt. So it says the bride is arrayed in fine linen, clean and white. En er staat dat ze is ge gekleed in blinkend en smetteloos fijn linnen. So she's made herself ready by having dress that's clean and white. Ze heeft zich voorbereid door nieuwe klederen, witte en schone klederen aan clean, te trekken. Clean and, right, and white uh, refers to following the Torah and being clean. De schone wit dat verwijst naar het volgen van de Torah dat je schoon bent. The purpose of creation is that the Torah was to be received by Israel the bride as a marriage covenant from the Messiah. Dus het doel van de schepping was dat Israël de Torah zal ontvangen als een huwelijkscontract. Um, and then the enlarged bet of the first letter of the Bible, a, uh, which means house, a dwelling place. En dan die grote letter bet als in het allereerste woord van de Bijbel betekent huis. And we have in Exodus chapter 40 verse 34 that the glory of Yahweh filled the tabernacle. Dan lezen we in Exodus 40 vers 34 dat de heerlijkheid van God de tabernakel of het huis we, vervulde. We have the one that brought him out of Egypt and gave the Torah at Mount Sinai is dwelling with his people. Degene die hen uit Egypte bracht en die hen op Sinai de wet geeft, die woonde nu te midden van de mensen. And so here it says in Exodus 40, verse 34, that the glory of Yahweh filled the tabernacle. Er staat in eh, Exodus 40, vers 34, de heerlijkheid bedekte de tent der samenkomst. This foreshadows the New Jerusalem. Vervulde de tabernakel, dat is een voorafschaduwing voor het nieuwe Jeruzalem. In Revelation 21, verse 23. In Openbaring 21, vers 23. It says the city had no need of the sun, neither the moon to shine in it. De stad heeft de zon en de maan niet van noden dat die haar beschijnen. For the glory of God did lighten it and the lamb is the light. Want de heerlijkheid Gods verlicht haar en haar lamp is het lam. So the lamb is the light of the glory of God. Dus het lam is de lamp of het licht van de heerlijkheid van God. Now in traditional Christianity um, it is taught that the church was born in Acts chapter 2. En in traditionele christendom wordt onderwezen dat de kerk is geboren in Handelingen 2. I'm going to show you that that's not true. Ik zal u laten zien dat dat niet klopt. The church was born at Mount Sinai. De kerk werd geboren bij de berg Sinai. And it was reborn in Acts chapter 2. En het werd in Handelingen 2 wedergeboren. Now, in um, Acts chapter 7 and verse 38. En in Handelingen 7 vers 38. It says, This is he that was in the church in the wilderness. Dat is hij die in de gemeente in de wildernis was. The children of Israel and those that came out of Egypt are called church in the wilderness. En de kinderen van Israël die vanuit Egypte kwamen worden genoemd de gemeente of de kerk in de wilde woestijn. The word church is the Greek word ekklesia. En het woord gemeente of kerk is het Griekse woord ekklesia. And it means a called out assembly. En dat betekent een uitgeroepen vergadering. Now, if we uh, look at um, a Thayer's Greek lexicon that is coded to the Strong's Concordance. En als we kijken naar Efes Grieks lexicon, wat aan de Strong Concordantie verbonden is. That the Strong's number for the Greek word ecclesia is 1577. Dat het een uh, strong uh, nummer wat gebruikt wordt voor ecclesia is 1577. And it will tell you what the corresponding word is in the Hebrew. En dan wordt verteld wat het bijbehorende woord in het Hebreeuws is. And it says it is the Hebrew word kachal. En eh, het is het Hebreeuwse woord kachal. So ecclesia in Greek is equivalent to the Hebrew word kachal. En ecclesia in het Grieks is hetzelfde als kagal in het Hebreeuws. Which is translated in the New Testament as church. En dat is in het Nieuwe Testament vertaald geworden als kerk. But the King James translates that in the Torah as assembly. Maar eh, de uh, King James vertaling heeft uh, daar vergadering staan. So we're going to look at three places in the Torah Kijken nu naar drie plekken in de Torah. And those places are Deuteronomy chapter 9 verse 10. Deuteronomium 9 vers 10. Deuteronomy chapter 10 verse 4. Deuteronomium 10 vers 4. And Deuteronomy chapter 18 verse 16. Deuteronomium 18 vers 16. So these three places are going to say that the event at Mount Sinai is the day of the assembly. Dus de gebeurtenis op de, de bij de berg Sinai is de dag van de vergadering. Or the day of the ecclesia. Of de dag van de uitroeping, ecclesia. Or the day of the kahal. Of de dag van de kahal. Or the day of the church. Of de dag der gemeente. Now, it was prophesied of Jacob in Genesis chapter 35 verses 10 and 11. En over Jacob werd geprofeteerd in Genesis 35, vers 10 en 11. Where in verse 10 it says, Jacob, your name will be called Israel. Staat in vers 10, Jacob, uw naam zal genoemd worden Israël. And then it says in Genesis 35, 11. in vers 11 staat. A nation and a company of nations shall be of you. Een volk en een verzameling van volken zal bij u zijn. This word company is the Hebrew word kahal. Het woord uh, eh, vergadering, is het Hebreeuwse woord Kachal. Which is equivalent to ecclesia. Wat weer gelijk staat aan ecclesia. Which is equivalent to church. Wat weer gemeente betekent. So Jacob is going to be a nation in an assembly of nations or a nation in a church of nations. Dus Jacob zal zijn een volk en plus een vergadering van volken, dus dat is plus een gemeente. So at the end of Deuteronomy chapter 9 verse 10, dus aan het eind van Deuteronomium 9 vers 10, referring to Mount Sinai, gaat het over de berg Sinai. It says in the day of the kahal. Dat, uh, op And, de dag der samenkomst, op de dag van kahal. Or the day of the ecclesia. Dag van de uitroeping. So that is what Acts chapter 7 verse 38 is referring to. Dus daar gaat het over in Handelingen 7 vers 38. When it reads the church in the wilderness. Waar genoemd wordt de gemeente, de vergadering in de woestijn. So now Deuteronomy chapter 10 verse 4. Dus nu Deuteronomium 10 vers 4. It says at the end of the verse. Staat aan het einde van het vers. In the day of the assembly or the kahal. Op de dag der samenkomst, de dag van kahal. Or in Greek, the day of the ecclesia. Of in het Grieks de dag van de ecclesia. Or the day of the church. Dag van de gemeente. So here's our third place, Deuteronomy 18 verse 16. En dan de derde plek, Deuteronomium 18 vers 16. It says in Horeb or Mount Sinai in the day of the assembly or kahal. Op de Horeb, de berg Sinai, op de dag der vergadering. Or the day of the ecclesia. Dag van de kachal, van de ecclesia. Or the, or the day of the church. Dag van de gemeente. But the covenant at Mount Sinai was broken. Maar het verbond van de berg is verbroken geworden. We went over the details of that in our last session. En eh, vanmorgen hebben we daar uitvoerig over gesproken. So, why was the covenant broken? Waarom is dat verbond verbroken? It says in Hebrews chapter 8 and verse 8. Er staat in Hebreeën 8 vers 8. For finding fault with them. Er staat um, want dat hij hen berispt, dat hij hen betrapt heeft. It doesn't say finding fault with the covenant. Staat niet dat hij het verbond berispt, het verbond beschuldigt. You see, traditional Christianity teaches that there was something wrong with the covenant. En het traditionele christendom zegt dat er iets mis was met het verbond. So we did away with the covenant. Dus dat verbond moest weg. And we started all over. En toen kwam er een nieuw But it doesn't say finding fault with the covenant. Maar er staat niet dat hij uh, het verbond heeft beschuldigd. There's nothing wrong with the covenant. Er is helemaal niets mis met het verbond. The, the problem is with the people. Het probleem is de mensen. And specifically the hearts of the people. Met name het hart van de mensen. So that's why it says finding fault with them. En daarom staat er, want hij beruspt hen. That is why he needs to make a new covenant with the house of Israel, the northern kingdom, and the house of Judah, the southern kingdom. En daarom moest hij een nieuw verbond maken met het huis van Israël en het huis van Juda. And if you look at new covenant in the Hebrew, als je in het Hebreeuws kijkt naar nieuw verbond, it doesn't mean brand new that never existed before. Betekent niet splinternieuw, nog nooit bestaan. It means renewed. Het betekent vernieuwd. So this renewed covenant is based upon following the Torah. Dus dit vernieuwde verbond is gebaseerd op het volgen van de Torah. So Hebrews chapter 10 verse 16 quotes from Jeremiah 31. Dus eh, Hebreeën 10 vers 16 citeert uit Jeremia 1. This is the covenant or the renewed covenant that I will make with them after those days. Dit is het verbond of het vernieuwde verbond dat ik na die dagen met hen zal sluiten. I will put my Torah in their heart and in their minds will I write it. Uh, ik zal hun tor de Torah in hun harten en hun gedachten schrijven. So the renewed covenant is writing the Torah in our heart and writing it in our minds. Dus het nieuwe verbond houdt in de Torah schrijven in ons hart en het schrijven in ons denken. If it's written in our heart, we'll want to do it. Als het in ons hart is geschreven, dan willen we dat doen. And if we write it in our minds, we'll think about it all the time. En als het in je gedachten is geschreven, dan denk je er voortdurend aan. And so, um, finding fault with them, he found fault with the hearts of the people. En als hij hen dan berispt, dan, dan vindt, hij, vindt hij het hele volk schuldig. So Yahweh Yeshua through the Ruach HaKodesh, had to perform heart surgery on his people. Dus uh, Jehovah, uh, Yeshua moest door zijn heilige geest, als het ware, hartchirurgie, handtransplantatie toepassen. And this is what Ezekiel 36:26 is talking about. En daar spreekt Ezekiel 36 vers 26 ook over. A new heart will I give you. Ik zal u een nieuw hart geven. A new spirit will I put within you. Zal een nieuwe geest in uw binnenste leggen. So here's the heart surgery. Dus dit is de harttransplantatie. I'm gonna, I'm gonna take away the stony heart. Ik neem het stenen hart weg. And I'm gonna replace it with a heart of flesh. En ik vervang het door een hart van vlees. So what is the difference between a stony heart and a heart of flesh? En wat is het verschil tussen een stenen hart en een vlezen hart? Um, the stony heart is the Torah written upon a heart of stone. Stenen hart is de Torah die geschreven is in een hart van steen. And a heart of flesh is the Torah written upon a heart of flesh. Vlees uh, wil zeggen de Torah geschreven in een hart van vlees. So what is a stony heart? Wat is dan een stenen hart? A stony heart is one that won't hear the Torah. Stenen hart is een hart dat niet de Torah wil horen. And wants to walk away from it. En uh, juist van weg wil lopen. So we see this in Zechariah chapter 7 verses 11 and 12. We zien dat ook in Zachariah 7 vers 11 en 12. But they refused to hearken. They pulled away the shoulder. They stopped their ears that they should not hear. Maar zij weigerden om te luisteren. Ze stopten hun oren dicht en uh, haalden hun schouders op. So what do you do when you um, stop your ears so that you don't hear? Dus wat doe je dan als je je oren dicht stopt en niet wil horen? They made their hearts as adamant stone. Dan maakten zij hun hart als diamant. Lest they should hear the Torah. Dat zij de Torah niet zouden horen. And the word which Yahweh of hosts sent in his spirit by the former prophets. En de woorden die de eh, Yahweh der Heerscharen door zijn geest, door dienst van de vroegere profeten had doen overbrengen. So what is the problem with the stony heart? Wat is dan het probleem met dat stenen hart? The stony heart can't overcome the desires of the flesh. Stenen hart kan geen overwinning krijgen over de verlangens van het vlees. But a heart of flesh has the indwelling Holy Spirit, Ruach HaKodesh. Maar het vleeshart heeft een inwonende Heilige Geest, Ruach HaKodesh. And when you yield to the indwelling Holy Spirit and having a heart of flesh, als je overgeeft aan de, de, de, drang van de Heilige Geest. You have the strength to want to obey and to obey the Torah. Dan zul je uiteindelijk ook willen overwinnen uh, de vleeselijke begeerte en de Torah willen doen. so This strength is not your strength. Het is niet uw eigen kracht. It's his strength. Het is zijn kracht. That he gives to you. Die hij u geeft. So that you have the power to say to the flesh no. Zodat u de macht zal hebben om tegen het vlees te zeggen nee. So um, the church from heart surgery was reborn in Acts chapter 2. De gemeente is door middel van harttransplantatie wedergeboren geworden in Handelingen 2. And in the rebirth um, you get a new heart. Die wedergeboorte, daar krijg je een nieuw hart. So it says in Ezekiel 36 verse 27. Er staat dan in Ezekiel 36 vers 27. I will put my spirit within you. Ik zal mijn geest in uw binnenste leggen. And what is the purpose of the indwelling Holy Spirit? En wat is dan het doel van die Heilige Geest die in ons woont? It is this. I'm going to cause you to walk in my statutes and keep my judgments and do them. Opdat gij naar mijn inzettingen wandelt en naastig mijn verordeningen onderhoudt. The Holy Spirit will convict you to follow the Torah. De Heilige Geest zal u overtuigen om de Torah te volgen. Now, the Holy Spirit is called the Spirit of Truth. De Heilige Geest wordt ook genoemd de Geest der Waarheid. John chapter 16 verse 13. Johannes 16 vers 13. When the Spirit of truth is come, he will guide you in all truth. Wanneer de geest der waarheid komt, zal hij u leiden in alle waarheid. The Spirit of truth will teach you truth. De geest der waarheid zal u de waarheid onderwijzen. But what is truth? Maar wat is dan de waarheid? Psalm 119 verse 142. Psalm 119 vers 142. Your Torah is truth. Uw Torah is de waarheid. Psalm 119 verse 151. Psalm 19, vers 151. All your commandments are truth. Al uw bevelen, geboden zijn waarheid. So the spirit of truth, that is the Holy Spirit. Dus de Heilige Geest. Is the spirit of Torah. Is de geest der waarheid, de geest van Torah. And he guide, the Holy Spirit guides you in truth. En de Heilige Geest leidt u in de waarheid. And truth is the Torah. En de waarheid is weer de Torah. So, what is the role of the Holy Spirit or the Ruach HaKodesh in the renewed covenant? Dus wat is dan de rol van de Heilige Geest, de Ruach HaKodesh, in het nieuwe verbond? Uh, number one, Romans chapter 8, verse 2. Ten eerste, Romeinen 8, vers 2. It gives us the power to overcome the sin nature. We hebben de kracht gekregen om de zonderlijke natuur te overwinnen. Number two, the Holy Spirit um, allows us to have spiritual fruit in our lives. En de Heilige Geest zorgt ervoor dat we geestelijke vrucht kunnen dragen in ons leven. And number three, the Holy Spirit teaches us how to love Yeshua, follow His Torah, and keep His commandments. De Heilige Geest leert ons hoe we Yeshua moeten volgen, eh, zijn Torah moeten liefhebben en zijn geboden moeten bewaren. So in Galatians 5, what is the fruit of the Spirit? Dus in Galaten 5, wat is dan de vrucht van de geest? Love, joy, peace, gentleness, goodness, long suffering. Liefde, blijdschap, vrede, goedheid, eh, langmoedigheid. Zelfbeheersing. So evidence that the Holy Spirit is leading, guiding and directing you. Dus het bewijs dat de Heilige Geest u leidt is you're following the Torah of Yeshua. Is dat u de Torah van Yeshua volgt. While having love, joy, peace, gentleness, goodness, long-suffering. Terwijl u ook heeft liefde, blijdschap, vrede, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. So now we can see the journey of the bride. Dus nu zien we wat de reis van de bruid inhoudt. It's to leave Egypt. Het is het weggaan uit Egypte and make it to the promised land. Op weg gaan naar het beloofde land. And the and a specific place in the promised land which is Jerusalem. En nog naar een hele specifieke plaats in het beloofde land, Jeruzalem. And it's in Jerusalem where the marriage takes place between the bride and the bridegroom. En in Jeruzalem zal het huwelijk plaatsvinden tussen de bruid en de bruidegom. And, and Jerusalem is called Mount Zion. Jeruzalem wordt ook genoemd de berg Sion. Now, um, Egypt in Hebrew is Mitzrayim. Uh, Egypte is in het Hebreeuws Mitzrayim. It, it means um, a constrained place, a place of pressure. Het betekent een beperkte plaats, een bedrukte plaats. Um, a, a, place of, of, of your mind being troubled all the time. Dat je altijd kopzorgen hebt. And Jerusalem means the exact opposite. The Jeruz shalom of Yahweh. Jeruzalem betekent het tegenovergestelde, de shalom van Yahweh. So he wants to take you out of a place of to a place of shalom. Dus hij wil je halen uit de plek van allerlei zorgen naar de plaats van shalom. So it says in Deuteronomy chapter 6 verse 23. Er staat in Deuteronomie 6 vers 23. He brought us out from there, that is Egypt. Hij haalde hen uit Egypte. Now Egypt also spiritually represents the world and the world system. En geestelijk gezien betekent Egypte ook de wereld en het wereldse systeem. It represents living in sin. Het leven in zonde. So he brought us out from there that he might bring us in to give us the land which he swore to our fathers. Hij heeft ons daaruit geleid om ons te brengen in het land dat hij aan onze vaderen onder ede beloofd had. So the journey of the bride is to be brought into the promised land, to be brought to Jerusalem. De reis van de bruid is om in het beloofde land te komen, in Jeruzalem. Now in 2 Samuel chapter 5 verse 7. Dus in 2 Samuel 5 vers 7. When uh, David took over Jerusalem, it was called Zion. Toen David Jeruzalem innam, werd het vanaf toen genoemd Sion. Now, we need to understand the difference between Mount Sinai and Mount Zion. En we moeten ook het verschil kennen tussen de berg Sinai en de berg Sion. So the church has confused uh, this difference. En de kerk kent dat verschil niet. And they said Mount Sinai old covenant law, we don't do it. We zeggen berg Sinai oude verbond, niks, weg. And new covenant grace uh, and uh, uh Not, follow, not following the Torah is what they say about the new covenant. Een eh, nieuwe verbond, dat is uh, genade, dus we hoeven Torah niet meer te volgen. But the new covenant is the Torah written upon our heart. Maar het nieuwe verbond is juist de Torah in ons hart geschreven. And the new covenant is called Mount Zion. En het nieuwe verbond is de berg Sion. So One difference is Mount Sinai is the Torah was written on tablets of stone. Eén verschil, dat is op de berg Sinai werd de Torah geschreven op stenen tafelen. That was a prophecy that the Torah was written on stony hearts. Dat was een beeld dat de Torah werd geschreven op stenen harten. And a stony heart does not please uh, eh, the bridegroom. En een stenen hart kan eh, de bruidegom niet wel gevallig zijn. So Mount Zion is the Torah written upon a heart of flesh. Dus de berg Sion is de Torah geschreven op een vlezenhart. So Mount Zion does not do away with the Torah. Dus berg Sion doet de Torah niet weg. Now Zion is the Torah written upon a heart of flesh. Berg Sion is de Torah geschreven in een hart van vlees. Now Mount Sinai is the Torah written by the finger of God. Op de berg Sinai werd de Torah geschreven door de vinger van God. Which we might call the letter of the law. Of ook wel de brief der wet, de letter der wet. Mount Zion is the Torah written by the Spirit of God. En de Mount Zion? Uh, Mount Zion is the Torah ja. written by the Berg Spirit Sion of God. is de Torah geschreven door de geest van God. So if you have someone around you that believes in following the Torah. Dus als er iemand is die zegt uh, over het volgen van de Torah. And they get and they say you're not doing it right and you're not doing Sabbath right and you're not doing Passover right and you're not doing this right. En die persoon zegt ja, je doet dat niet goed, je houdt de Sabbat niet goed, en de Pesach niet goed en alles niet goed. They're still at Mount Sinai dan staan zij nog bij de berg Sinaï. That's the letter of the law. Bij de letter der wet. But if you follow the Torah in love and you serve and you have the fruit of the spirit, now you're at Mount Zion. En als je de Torah volgt vanuit liefde, vanuit de Heilige Geest en je hebt de vrucht van de Heilige Geest, dan ben je bij de berg Sion. Because Mount Sinai represents the letter of the law. Want Bergsini Sinai staat voor de letter der wet. And the letter of the law kills. En er staat de letter van de wet dood. If you ever get around with someone say, you're not doing Sabbath right, you're not doing Passover right, you're not doing new moon right. En als iemand tegen je zegt van je, je houdt de Sabbat niet goed, de nieuwe maan niet goed, en Pesach niet goed. It robs your joy and you can't have fellowship. Dan rooft dat je vreugde en dan heb je er ook geen plezier meer in. It kills. Het dood. So at Mount Sinai there was 3000 slain. Bij de berg Sinai werden er 3000 mensen gedood. But in Acts chapter 2 at Mount Zion there were 3000 saved. En in Handelingen 2 op de berg Sion werden er 3000 gered. The spirit of the law redeems and gathers. De geest van de uh, law or lord? Um, the uh, the spirit of the law redeems or gathers. De geest van de wet verlost en brengt weer bijeen. So we can see the letter of the Torah in Deuteronomy 27:26. We kunnen letter de wet zien in Deuteronomium 27 vers 26. Cursed be he that confirms not all the words of the Torah to do them. Vervloekt is hij die niet al de woorden van deze wet onderhoudt. You don't do everything that the Torah says? Doe je niet alles wat de Torah zegt? Curse. Je bent vervloekt. That's the letter of the law. Dat is de letter de wet. But um, the spirit of the law is that the Torah, we're to live the Torah, we're to walk the Torah. Maar de eh, geest der wet is dat we de Torah lief hebben. En dat we hem doen. So we are to be ministers of the New Testament or the New Covenant, not of the letter but of the Spirit. Dus moeten we dienaars zijn van het nieuwe verbond, niet naar de letter, maar naar de geest. So we are to be a living walking Torah. Dus we moeten een levende wandelende Torah zijn. And, and even as Messiah walked in truth and grace. En zoals de Messias wandelde in genade en waarheid, we're supposed to walk in truth and grace. moeten wij ook wandelen in genade en waarheid. So Mount Sinai represents the earthly Jerusalem. Dus Berg Sinai staat voor het aardse Jeruzalem. The earthly Jerusalem is the fleshly Jerusalem. Aardse Jeruzalem is het vleeselijke Jeruzalem. Now, um, as it relates to um, um, Abraham's wives. En met betrekking tot de vrouwen van Abraham. Hagar represents the wife after the flesh. Dan stelt uh, Hagar voor de vrouw naar het vlees. So in Galatians 4 Paul is making an analogy. Dus in Galaten 4 geeft Paulus die gelijkenis. The earthly Jerusalem is likened after the flesh, which is likened after Hagar. Het aardse Jeruzalem wordt vergeleken met Jeruzalem naar het vlees met Hagar which is likened unto Mount Sinai. En dat wordt vergeleken met de berg Sinaï. That's in contrast to the heavenly Jerusalem. En dat is in tegenstelling tot het hemelse Jeruzalem. Which is likened unto Mount Zion. Die wordt vergeleken met berg Sion. Which is likened to the spirit of the Torah. Vergeleken met de geest der wet. Which is likened unto Sarah. En die vergeleken wordt met Sarah. So um, let's continue to look at this journey from, from Egypt to Mount Sinai to Mount Zion. Dus laten we dan kijken naar die reis vanuit Egypte via de berg Sion, Sinaï naar de berg Sion. We come out of Egypt, that is by putting the blood of the lamb on the doorpost, that's Passover. En we komen uit Egypte en hebben daar het bloed van het lam aan de deurposten geverfd, dat is het uh, Pesach. And then we come to Mount Sinai and that is Pentecost. En dan komen we bij de berg Sinai en dat is Pesach, eh, of, uh, eh, Pinkster. And then we go into the promised land, that is Tabernacles. En dan komen we in het beloofde land, dat is het Loofhuttenfeest. So we are on an individual spiritual journey. We zijn op een persoonlijke geestelijke reis. And we follow the the children of Israel coming out of Egypt going to the promised land. En we volgen het volk Israël wat op reis is naar het beloofde land. Our journey is that we live Passover and then we live Pentecost and then we live tabernacles. En onze reis is dat we Pesach beleven, het Pinksterfeest beleven en het Loofhuttenfeest beleven. So what we do what we do in celebrating these things literally are only reminders of how we're to live it in our personal lives day by day. En het vieren van deze feesten is eigenlijk alleen maar een herinnering dat we deze feesten op een dagelijkse basis moeten beleven in ons leven. Now, uh, another thing that this journey is related to, but I don't have time to get into the details. En iets anders waar deze reis ook verband mee houdt, daar kan ik niet uitvoerig op ingaan is that we come out of Egypt, which is the world and the world system. We komen uit Egypte, dat is het wereld of de wereldse systeem. And from breaking the covenant at Mount Sinai, we're exiled in the nations of the world. En omdat we het verbond bij de berg Sinai verbroken hebben, zijn we verbannen naar alle naties van de wereld. Maar we worden wel opgeroepen om terug te gaan naar het beloofde land, het land Israël. In 2 Samuel 5 vers 1 and vers 3. 2 Samuel 5 vers 1 uh, it says, 3. It says that David ruled over all 12 tribes from Jerusalem. Er staat dat David regeerde over alle twaalf stammen in Jeruzalem. So David ruling over all 12 tribes from Jerusalem is a prophetic picture of the Messiah ruling all 12 tribes from Jerusalem during the Messianic era. Dus David die over 12 stammen van Israël regeert, dat is een profetische uh, voorafspiegeling dat de Messias vanuit Jeruzalem over heel Israël zal regeren. Now the uniting of the 12 tribes of Israel from exile is likened unto a marriage. En het eh, bijeenkomen van alle twaalf stammen vanuit de verstrooiing bijeen in Israël Jeremiah, vergeleken met een, een huwelijk. Jeremiah chapter 3 verse 14. Jeremia 3 vers 14. I am married unto you, says Yahweh. I will take you one of a city, two of a family, and bring you to Zion. Jeremia 3 vers 14. Want ik, ik zal u nemen, één uit de stad en twee uit de geslacht, en u brengen te Sion. So Zion is not only spiritual, it's not only the new covenant and us living the Torah by the Spirit. En Sion is niet alleen maar het, het geestelijke deel dat we als persoon leven vanuit de Torah. But Zion also refers to the land of Israel itself. Maar Sion heeft ook betrekking op het land Israël zelf. And so it says in Jeremiah chapter 3 verse 18. Dus er staat in Jeremia 3 vers 18. In those days the house of Judah will walk with the house of Israel. Die dagen zal het huis van Juda naar het huis van Israël gaan. And they'll come out of the land of the north to the land that I've given for an inheritance to your fathers. En ze zullen tezamen uit het noorderland komen naar het land dat ik aan uw vaderen ten erfdeel gegeven heb. So the uniting of the 12 tribes of Israel is likened to a marriage. Dus het verenigen van de 12 stammen van Israël wordt vergeleken and, met and een this, huwelijk. This is a task and a function of the Messiah. Dat is de taak en de rol die de Messias heeft. And when he unites the 12 tribes of Israel, he's going to dwell with his people. Als hij de twaalf stammen van Jeruzalem verenigt, zal hij samen met zijn volk gaan wonen. And the name of the people he's going to dwell with is his bride. En de naam van, het, van de volken waarmee hij woont is de bruid. And he's going to rule and reign with his bride during the messianic era. En hij zal regeren samen met zijn bruid in messiaanse tijd. By the Torah being taught from Jerusalem. Wanneer de Torah uit zal gaan vanuit Jeruzalem. So Isaiah chapter 2 and verses 2 and 3. Uh, eh, Jesaja 2 vers 2 en 3. It will come to pass in the last days that the mountain of the Lord's house shall be established in the top of the mountains. It will be exalted above the, all the hills, and all nations shall flow unto it. En het zal geschieden in het laatste der dagen, dan zal de berg van het huis des Heren vaststaan, als de hoogste der bergen, en hij zal verheven zijn boven de heuvelen. En alle volkeren zullen derwaarts heen stromen. So this high mountain of Yahweh is Mount Zion. Dus die verhoogde berg van Yahweh is de berg Sion. And the mountain of the Lord's house is the temple. En het uh, huis van de berg des Heren is de tempel. And all nations will go to the temple, or all nations will go to Mount Zion during the Messianic era. En alle naties zullen stromen naar de berg Sion, naar de tempel in Jeruzalem in de Messiaanse tijd. tijd. Now in verse 3 it says, many people will say, come, let us go to the mountain of Yahweh. Vers 3 staat, vele naties zullen optrekken en zeggen, kom, laten wij opgaan naar de berg van Yahweh. To the house of the God of Jacob. Naar het huis van de God Jacobs. He will teach us his ways. Dat hij ons leren aangaande zijn wegen. We will walk in his paths. Opdat wij zijn paden bewandelen. For out of Zion shall go forth the Torah and the word of Yahweh from Jerusalem. Want uit Sion zal de wet uitgaan en het woord van Yahweh vanuit Jeruzalem. So physically Yeshua is going to teach all nations the Torah during the Messianic era from Jerusalem. Dus daadwerkelijk zal de Messias aan alle naties de Torah leren vanuit Jeruzalem. And Jerusalem is called Mount Zion. Jeruzalem wordt ook genoemd de berg Sion. But Zion is also a term for the bride of Messiah. Maar Sion is ook de naam van de bruid voor de Messias. So out of Zion or out of the bride of Messiah dus vanuit Sion, dus vanuit de bruid van de Messias, will go forth the Torah. zal de Torah uitgaan. And the bride who's teaching the Torah is a king and a priest before her bridegroom. En uh, de bruid die de Torah uh, doet uitgaan, die is een, een priester en een koning voor haar Messias. Now the original marriage offer in Exodus chapter 19 verse 5 and 6. Dus het oorspronkelijke huwelijksaanbod aanbod in Exodus 19 vers 6 is if you obey my Torah, you will be a kingdom of priests. Er staat indien gij mijn Torah gehoorzaamt, zult gij een koninkrijk van koningen en priesters zijn. So that is the offer to be a kingdom of priests. Dat is het aanbod om een koninkrijk van priesters te zijn. Now in Isaiah in chapter 61 en in Jesaja hoofdstuk 61 it talks about the deliverance of Zion, or the, deliverance of the bride of Messiah. Daar gaat het over de verlossing van Sion, van de bruid van de Messias. So it says in Isaiah 61 verse 3. Staat in Isaiah 61 vers 3. To appoint unto them that mourn in Zion. Om over de treurenden van Sion te beschikken. Verse 6. You will be named the priests of Yahweh. Vers 6, gij zult priesters des Heren heten. Zion is a priest of Yahweh. Sion is een priester van Yahweh. En Zion, the priest of Yahweh, is dressed like a bride. En Sion, de priester van Yahweh, is getooid als een bruid. Isaiah 61 vers 10. Vers 10. It says, um, He has clothed me with the garments of salvation. He's covered me with the robe of righteousness. Hij heeft mij bekleed met de klederen des heils met de mantel der gerechtigheid. As a bridegroom decks himself with ornaments and as a bride adorns herself with jewels. Gelijk een bruidegom die zich als een priester het hoofdsieraad ontbindt en gelijk een bruid die zich met haar versierselen tooit. So Isaiah 62 verse 1. Dus Isaiah 62 vers 1. For Zion's sake will I not hold my peace. Om Sions wil zal ik niet zwijgen. Verse 4, you will no more be termed forsaken. zal u niet meer noemen verlatene. So why was the bride forsaken? Waarom is die bruid verlaten geworden? She broke the covenant. Omdat ze het verbond verbroken had. For it says at the end of verse 4, um, for the Lord delights in you and your land will be married. Het eind van vers 4 van hoofdstuk 62 staat, want de Heer heeft een welgevallen aan u en uw land wordt ten huwelijk genomen. As a young man marries a virgin, zoals een jongeling een maagd huwt, so shall your, so shall your sons marry you. Zo zullen uw zonen u huwen. And as the bridegroom rejoices over the bride, zoals de bruidegom zich over de bruid verblijdt, so shall your God rejoice over you. Zal uw God zich over u verblijden. So, uh, in ruling and reigning with Messiah during the Messianic era, en als de bruid regeert samen met de Messias in de Messiaanse tijd. The bride of Messiah is a king and a priest before him. Dan is de uh, bruid als een koning en priester voor hem. Revelation chapter 5 verse 10. Uh, eh, Openbaringen 5 vers 10. He's made us unto our God kings and priests and we will reign on the earth. En gij hebt hen voor onze God gemaakt tot een koninkrijk en tot priesters. Now, do you remember the original marriage offer at Mount Sinai? Weet u nog dat huwelijksaanbod op de berg Sinai? If you obey, you'll be a kingdom of priests. Als je gehoorzaamt, dan zul je een koninkrijk van priesters zijn. So when Messiah is coming for his bride in his second coming, en als uh, de Messias terugkomt voor zijn bruid bij zijn wederkomst, he makes her a king and a priest. Dan maakt hij haar een koning en een priester. Why? Because She has the Torah written upon her heart. Waarom? Omdat ze nu de Torah in haar hart geschreven heeft. And she has the indwelling Holy Spirit that's teaching her how to follow the Torah. En ze de Heilige Geest in zich heeft wonen die haar leert hoe ze de Torah moet volgen. And she doesn't have a stony heart that doesn't want to hear the Torah. She has a heart of flesh. Ze heeft geen stenen hart meer die de Torah niet wil horen. Ze heeft nu een hart, een hart van vlees. Therefore, the bride is prepared for her bridegroom when she returns to the Torah. En daarom is de bruid nu voorbereid, klaar voor de bruidegom als hij terugkeert. And it's the Elijah message or the Elijah ministry in the end of days that calls out to the bride of Messiah, remember the Torah of Moses. is de bediening van Elia die in het laatste dagen uitroept over de aarde van gedenk de wet van mijn knecht Mozes. So she hears that cry and that call. Ze hoort die roep van Elia. And she returns to the Torah. Ze keert terug tot de Torah. Through the ministry and message of Elijah. Door middel van de bediening en boodschap van Elia. And then she can be married to her bridegroom. En dan is ze klaar om te trouwen met haar bruidegom. So Yeshua is the bridegroom who married his bride at Mount Sinai. Dus Yeshua is de bruidegom die zijn bruid trouwt op de berg Sion. She broke the covenant Sinai, because she had a stony heart. Ze heeft het verbond verbroken omdat ze een stenen hart had. Yeshua dies on the tree to forgive her of her sins because he's one with her, he's married with her. En Yeshua uh, sterft aan het kruis om al die die, die zonde ongerechtigheden vergeven omdat hij één met haar is. Then in order that she can be pleasing to him. Dan met het uh, doel dat zij hem wel gevallig kan zijn. If she will repent of her sins and accept his shed blood as the forgiveness of her sins. Als zij zich bekeert van haar zonde en accepteert dat het bloed van de Messias haar reinigt van die zonden, She's now forgiven of her sins or her whoredom. Is ze verge heeft vergeving ontvangen van haar zonde en van haar ontucht. And in returning to her bridegroom, she desires to follow his Torah. En als ze zich keert naar de Messias, verlangt ze om zijn Torah te volgen. So in order to help her, he gives her his indwelling, Holy Spirit. Om nou, maar dan te helpen, geeft hij haar zijn Heilige Geest om in haar te wonen. She yields to the Holy Spirit. Ze geeft zich over aan die Heilige Geest. And her flesh doesn't dominate her. En haar vlees overheerst haar niet meer. She learns how to walk in the spirit. Ze leert hoe ze moet wandelen in de geest. She has then the fruit of the spirit. Ze draagt dan vrucht in de geest. And now the bride of Messiah has a heart in and a spirit that the bridegroom wants to marry. Nu heeft de bruid van de Messias een hart en een geest in zich eh, waar de bruidegom mee wil trouwen. So the bridegroom returns for her. Dus de bruidegom keert terug voor haar. And um, she rules and reigns with him as a king and a priest. En ze regeert en heerst met hem als een koninkrijk van priesters. And she's a joy and a praise in all the earth. En ze is een, een, een, blij, een vreugde en een heerlijkheid in de ganse aarde. And then once the messianic era is over. En als het messiaanse tijd voorbij is, his bride will live with um, her bridegroom for all eternity in the New Jerusalem. Zal de bruid samen met haar bruidegom wonen voor altijd in het nieuwe Jeruzalem. And they will have eternal love. En ze hebben dan een eeuwige liefde. So that is the journey of the bride. Dat is de reis van de bruid. And that's what he's calling for you to be his bride and to accept his call for you. En daartoe roept hij u ook op dat u zijn bruid zal zijn en gehoor zult geven aan de roep die hij naar u heeft. So I pray the message has been a blessing to you. Ik bid dat de boodschap u gezegend heeft. Shalom.